De klok ging vooruit van 2 naar 3 uur. Het wordt daardoor ochtends een uur later licht en s'avonds een uur later donker. Dat duurt tot eind oktober. In het laatste weekend van die maand gaat de klok weer terug. In Syrië hebben strijders van Al-Nusra de stad Idlib veroverd, in het noordwesten van het land. Idlib was de laatste stad in die regio die nog in handen was van het regeringsleger. De strijd gaat nog wel door. Het leger probeert Al-Nusra uit de stad te verdrijven. Maar intussen worden in Idlib wel posters van president Assad van de muren gerukt en standbeelden omvergehaald. Al-Nusra is verbonden aan Al-Qaeda en was lange tijd de grootste radicaal-islamitische rebellengroep in Syrië, totdat de opmars van IS begon. Al al-Nusra bestaat vooral uit Syrische strijders en is daardoor populairder bij de lokale bevolking dan IS. In Guinea zijn opnieuw noodmaatregelen genomen om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Inwoners van de hoofdstad Conakry en andere plaatsen langs de kust moeten de komende anderhalve maand zoveel mogelijk thuis blijven. Ze krijgen voedsel en medicijnen van hulpverleners. Vrijdag werden in buurland Sierra Leone ook al drastische maatregelen genomen om het ebola-virus tegen te houden. Daar mogen inwoners drie dagen hun huis niet uit. In het derde getroffen land, Liberia, lijkt de epidemie voorbij... maar in Guinea is het aantal besmettingen de laatste weken weer toegenomen. Nederland heeft nog een reële kans om zich te kwalificeren voor het EK voetbal van volgend jaar. In de Amsterdam Arena speelde Oranje met 1-1 gelijk tegen Turkije. Lange tijd leken de Turken af te stevenen op een overwinning door een doelpunt van Yilmaz in de 37e minuut. Maar in blessuretijd wist Snijder een afgang voor Oranje te voorkomen. Via het lichaam van Huntelaar scoorde hij de gelijkmaker. Daardoor blijft Nederland met nog vijf wedstrijden te gaan derde in de groep. Het weer, vannacht af en toe regen en ook de komende dag verloopt nat.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Junk at heart is junk in